ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het lijkt er niet op dat er in Gaza voor de ramadan begint een wapenstilstand komt. Een belangrijke man van Hamas heeft dat gezegd tegen onze correspondent Daisy Moore. Hij ja, legt de schuld bij Israël en bij de Amerikanen. Eh, zegt dat het allemaal echt wel makkelijker had kunnen zijn. Eh, maar dat eh, nou ja, die partijen hypocriet zijn. Ja, het leek er eigenlijk wel op alsof hij echt dacht dat dat dus eh, ja, niet meer zou gaan gebeuren voor het begin van de ramadan. ook Amerikaanse president Biden heeft weinig hoop nog op een wapenstilstand voor de deadline, want de ramadan begint vanavond. In Voerendaal in Zuid-Limburg zijn twee mensen vannacht zwaar gewond geraakt toen ze een indringer in huis betrapten. Wat er precies is gebeurd, dat weten we nog niet. Maar de twee zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog niet gepakt. De politie zoekt onder meer met een helikopter naar iemand in een lege groene jas en een bruine broek. Op het Afrikaanse eiland Zanzibar zijn negen mensen overleden na het eten van zeeschildpad. Acht van de slachtoffers waren kinderen. Het vlees van de zeeschildpad wordt op Zanzibar gezien als delicatesse. Maar je kan er ernstige voedselvergiftiging van krijgen. En komende nacht worden de Oscars uitgereikt. Acteur Ryan Gosling kan een gouden beeldje winnen met dit nummer. I'm just kidding, nummer was een dikke hit, maar toch waren veel mensen boos na de bekendmaking. Barbie-actrice Margot Robbie en regisseur Greta Gerwig zijn namelijk niet genomineerd. Ja, dat is grappig en pijnlijk tegelijkertijd, omdat de film juist een knipoog is naar de mannelijke samenleving. Gosling treedt vanavond live op trouwens bij de Oscar-uitreikingen heb ik nog het weer voor je. Vandaag wordt vooral een bewolkt dagje, maar in het midden en noorden van het land is er nog kans op zon. En het wordt best zacht, een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Noord-Holland en die staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Er is namelijk een ongeluk gebeurd tussen Knoop het Watergraafsmeer en Knoop Diemen. Er staat daar 3 kilometer file en hou rekening met 10 minuten oponthoud.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 Cause they done convicted me a crime. I hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. I committed crime, Lord, I need crime of being hungry and poor. I left the grocery store and breathing when they caught me robbing a store. I hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go heard the judge say five years on chain gang you gonna go. I heard the judge say five years of labor. I heard my old man scream, Lordy, no. Hold it right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and gonna see my sweet honey babe. I'm gonna break this chain off the run. I'm gonna lay down somewhere shady. Lord, I sure am hard in the sun. Hold it right there while I hit. Well, I reckon that ought to get it. Been and working. so terribly far to Welkom terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. En vandaag gaat de uitzending vooral over de rol van jazz en protestmuziek. Protestmuziek tegen oorlog, tegen racisme en alle andere ellende die er maar eh, is volgende nummer wat ik klaar heb staan is eh, The Cry of My People. zo heet het nummer. En het is eh, opgenomen door Archie Shep. Het album is, heeft een vergelijkbare titel. Het is opgenomen in 1972. En hij speelt er onder andere samen op met eh, Charles McGee op trompet. Maar ook Leroy Jenkins, Cornel Dupree en Jimmy Garrison. Het is opgenomen in een tijd waarin Archie Shep uit het, beetje uit het jazz ja, idioom, het, eh, het, moment van die tijd stapte... om ook de trans-Afrikaanse muziek een rol te geven. Er zit een beetje R&B in dit eh, album en een beetje gospel. En het nummer wat ik uit heb gekozen is dus, zoals gezegd... The Cry of My People, Archie Shepp. met The Cry of My People. We gaan een stukje terug in de tijd. 7 maart 1965, Selma, Alabama, Noord-Amerika. Een groep van ongeveer 600 burgerrechtenactivisten... werd tijdens een vreedzame demonstratie aangevallen en in elkaar geslagen. Het was een, eh, een, een, een mars, een loop om aandacht te vragen... voor de schendingen van de burger- en stemrechten in Alabama... en het zuiden van de Verenigde Staten... In die tijd was er nog strenge eh, segregatie en discriminatie, in het, eh, vooral in het zuiden van eh, Amerika. Selma had een aanzienlijke Afro-Amerikaanse bevolking... had nog strenge rassenscheiding en beperkingen op het stemrecht voor zwarte burgers. Martin Luther King leidde de burgerrechtenbeweging en wilde die, deze onrechtvaardigheden aan de kaak stellen en verandering bewegen, teweeg brengen. De loop werd uitgezonden rechtstreeks op televisie, dus ook de aanval van de politie werd eh, door de hele wereld eh, gezien. En deze Bloody Sunday, bloedige zondag, werd dan, dan ook een, eh, een bekend moment in de geschiedenis. En het leidde tot nationale verontwaardiging en het versterkte de roep om verandering in de Verenigde Staten. Het werd ook het startpunt van de ondertekening van een wet, de Voting Rights Act Eindelijk konden zwarte Amerikanen ook stemmen. Werden ze niet meer op dat punt gediscrimineerd. Het nummer dat ik ga draaien heet The Selma March. Het wordt vertolkt door Grant Green en het komt van zijn album His Majesty King Funk. geluisterd naar Grand Green met de Selma March. Ik kan hem niet helemaal draaien, want het nummer duurt eigenlijk iets te lang eh, voor deze uitzending. Dan gaan we verder met Duke Ellington. Die ontbrak natuurlijk nog in, eh, in deze eh, lijst. Duke Ellington was natuurlijk een enorm grote artiest, componist, dirigent en um, ja, jazzmuzikant. Hij gaf op zijn eigen wijze invulling eigenlijk aan het protest rondom het racisme en discriminatie van, ehm, van zwarte artiesten. Hij maakte in 1958 het album The Black, Brown and Beige. Het is een, um, ja, eigenlijk een suite geworden. Het bestaat uit drie delen. En de titel laat dat eigenlijk ook zien. Black gaat over het leven van de slaven. Brown gaat waarschijnlijk over de emancipatie en de ehm, dienst van eh, zwarte Amerikanen in de, Afrikaanse oorlog, in de Amerikaanse oorlogen. En Beige gaat eigenlijk over de moderne die, in die tijd moderne eh, donkere Amerikanen. Het nummer wat ik heb uitgekozen van deze suite eh, is eh, deel 3, oftewel Light. Ducky Ellington met ehm, Light, het nummer van de eh, Black, Brown and Beige Suite uit 1958. Ik ga verder met Charles Mingus. Charles Mingus ook bekend om zijn eh, kritische muziek. Hij eh, deed het op een uh, sarcastische manier, vooral. In 1959 was ehm, een, een, een, ja, een bevel eigenlijk van het opperste gerechtshof in Amerika ehm, dat zwarte kinderen naar, naar school mochten. In Little Rock eh, leidde dit tot, een, eh, tot rellen. Ehm, de gouverneur Orval E. Faubus eh, riep de Nationale Garde in om te verhinderen dat zwarte Amerikaanse studenten naar school gingen. President Eisenhower kwam tussen beide en stuurde zelfs de troepen van de 101e Airborne Divisie naar, naar Little Rock... om het mogelijk te maken dat de studenten naar school konden. En eh, dat was de scène zeg maar, van die tijd. Dit incident inspireerde Charles Mingus om ehm, het nummer op te nemen... de Fables of Faubus voor zijn album Mingus Ahem. Het was een... Eh, ja, zoals ik zei, Charles Mingus was een, eh, genie, zeg maar, over, om sarcasme in zijn nummers te verwerken. En ehm, ze riepen het zelfs uit in het, in het lied. noem me iemand die belachelijk is. Eh, zei Charles Mingus naar zijn drummer. En de drummer Danny Richmond zei, eh, gouverneur Forbes. Dit moest uit het, eh, uit het nummer geknipt worden van de platenmaatschappij... want dat kon niet in die tijd. Dat protest mochten ze niet maken. Het nummer hebben ze wel opgenomen... en hebben ze later op een ander label nog uitgebracht. Ik ga het uh, gekuiste versie draaien. De Fables of Phobos van Mingus... op het album Mingus Ahum uit 1959. Charles Mingus met uh, The Fables of um, de gouverneur van die tijd. Ik ga verder met Oscar Peterson, Oscar Peterson Trio. Van het album Night Train ga ik draaien The Hymn to Freedom. Oscar Peterson met de Hymn to Freedom. Ik ga verder met eh, Winter Marsalis. In 1997 ehm, nam hij een, eh, een suite op, een oratorium eigenlijk... met muziek die hij zelf gecomponeerd heeft. Het was opgedragen door het Lincoln Center... en het gaat over de historie van de slavernij... en de gebeurtenissen daarna in Amerika. Het vertelt het verhaal van twee slaven, Jesse en Leona als zij eh, de, reis naar, eh, de moeilijke reis naar de vrijheid bewandelen. En eh, het verhaal suggereert eigenlijk dat de individuele vrijdom en, ehm, en de bescherming van, van, ehm, van, van, ja, van, van, van slaven noodzakelijk was om... Ehm, ik, moet, <laughs> ik ben het aan het vertalen van het, vanuit het Engels. En eigenlijk is het best een lastige vertaling. Ehm, dat eigenlijk gaat het erover dat eh, de ontwikkeling van, van vrijheid en eh, de bescherming van, van, vrijheid heel nauw verbonden is met de ontwikkeling van de, van de zwarte gemeenschap en eh, Amerika als, als geheel. Het hele werk kreeg in 1997 de Pulitzer Prize for Music. Het was de eerste keer dat deze prijs gegeven is aan een, aan een jazzcompositie. Een eer die tot nu toe tot dan toe aan eh, alleen klassieke componisten ehm, eh, bestemd was. Dus zelfs Duke Ellington had hem nog niet gehad. En dat is gauw rechtgezet. Want in 1999 eh, heeft Joe, Duke Ellington alsnog postuum die prijs toegekend gekregen. Het album heet Blood on the Fields. En ik ga daarvan het nummer draaien Soul for Sale. Winter Marsalis a great day for shopping. I can feel money dropping. People, that's what I'm copping. So for sale. Checking their teeth and hairlines. Pinching a buck whose skin shines. Looking for brown concubines stove for sale. I like my Negroes real, simple but plentiful of feeling. Think we can make a deal? 900, what? Have you lost your mind? I call that stealing. What you got to make my corn grow? New pipes for my tobacco yes, and let's see that Negro super. allez call that stealing.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 Ik heb natuurlijk heel veel nummers uit het verleden gedraaid, uit de geschiedenis. Eh, toen het nog heel duidelijk was dat er geprotesteerd moest worden tegen oorlog, tegen racisme. In eh, de meer recentere tijden is dat ook het geval, helaas. In 2015 was het nog zo dat veel eh, zwarte Amerikanen gedood werden door de politie en het nog steeds nodig was om eh, daarop te reageren. In 2014 nam de R&B-zanger Angelo op eh, het album eh, Black Messiah... zijn meest politieke album tot, tot dan toe. vlak daarna Kendrick Lamar met To Pimper Butterfly... Ehm, en nog iets later Kamai C. Washington. Een album, die epic allemaal albums die iets... Eh, ik vind ze iets te heftig voor dit programma. Eh, misschien dat ik daar nog wel eens een keer op terug ga komen. En ehm, eigenlijk is het natuurlijk nog steeds van deze tijd. Racisme gebeurt nog steeds. Er moet nog steeds op geageerd worden. En oorlogen, helaas, zijn er ook nog steeds. Dus het is nog steeds noodzakelijk dat artiesten zich uitspreken tegen de oorlog. Het gebeurt te weinig. En ook tegen racisme. Ik ga deze uitzending afsluiten met twee nummers van Gregory Porter. Want ook hij adresseert dit in Mr. Holland. Een nummer van zijn album All Rise uit 2020. Waar hij zingt over de raciale ongelijkheid. Vanuit het gezichtspunt van een eh, zwarte tiener die met een, eh, een, eh, een blank meisje gaat daten, gaat af gaat spreken. En ik sluit af met de worksong, ook door Gregory Porter van zijn album Be Good. Mr. Holland en daarna de Worksong. Hello, Mr. Holland. And Rosie may come out and play. She's a good girl now. Won't be no trouble, no how. Mm. By the way, Mr. Holland, I like the way you made no trouble of my skin. It's not a problem nor has it ever been. You invited me into your home, treated me like I was grown. I was only 18, and Rosie was a beauty queen. Hello, Mr. Holland, and Rosie may come out and play. I'm a good boy now, won't be no trouble, no how. By the way, Mr. Holland, I like the way you treat me like a regular Joe. I wanted a soda you said Rosie could go. Anyway, I like your style. Seem like I'll be around for a while. We can talk about a country mile and listen to a blues record. Check it out. Oh. Hello, Mr. Harlan. And Rosie may come out and play. It's a good world now. Won't be no trouble, no how by the way, Mr. Holland. I like the way you treat me like a regular bill. My name is not a problem, and oh, it never will. Anyway, I like your way. People ought to be able to play. And keep your soul as black as the night when you're walking straight into the light. Oh, now. flame. Keep your soul as black as the night as you walk into the brighter light. Mama used to fear for me. When you go out in the world, you see on a chain gang. Breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on a chain gang. Cause I've been convicted of crime. Hold it steady right there and let me hit it well. Well, I reckon that ought to get it, yeah. I've been working, I've been working. Oh, well, and I still got so terribly long. to go on. Breaking humming rocks on a chain gang. Breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on a chain gang. Cause I've been convicted of crime. Hold it steady right there, let me hit it. Well, I reckon that ought to get it. I've been working, I've been working, and I still got some time long to go. Been convicted of crime, what i have needed. The crime of being hungry and poor. grocery store man bleeding when it caught me robbing a store. We luisteren naar CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Deze uitzending gewijd aan jazz als protestmuziek tegen racisme, oorlog, discriminatie.